met het NWS Journaal. In Slowakije zijn twee bergbeklimmers om het leven gekomen bij een lawine. De slachtoffers zijn twee mannen van 37 en 38 uit Hongarije. De klimmers werden door de lawine zo'n 400 meter naar beneden gesleurd. Een groep andere klimmers in de buurt zag de lawine. De groep wist de bedolven mannen te lokaliseren voordat de reddingswerkers kwamen. Volgens de bergreddingsdienst slaagden zij erin de twee mannen uit de sneeuw te bevrijden... maar bleken ze al overleden. De verkoop van speelzand wordt in Nederland nog niet aan banden gelegd. Dat zegt demissionair staatssecretaris Tiele van Jeugd, Preventie en Sport. Het AD meldde gisteren dat verschillende soorten speelzand mogelijk asbest bevatten. Speelzand is een type speelgoed dat wordt gebruikt bij het knutselen. In België wil de minister van Consumentenzaken dat het uit de schappen wordt gehaald. Maar staatssecretaris Tiele wil in Nederland eerst het onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit afwachten. De politie heeft drie sociale media-accounts offline gehaald... die persoonsgegevens deelden van mensen binnen de Iraanse gemeenschap in Nederland. De maatregel volgt na meerdere aangiftes en ook tientallen meldingen... van het online zetten van die gegevens. Op de accounts werden onder meer foto's en namen van mensen uit de Iraanse gemeenschap gedeeld. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie sluit niet uit dat het alsnog gaat gebeuren. En in Bokstel in Brabant is een man van 20 opgepakt die onder invloed reed van drugs. Volgens de politie had hij pas twee dagen zijn rijbewijs. In de auto van de man vonden agenten nog meer drugs en ook illegale vapes. Daarnaast reed hij ook nog eens in een vermoedelijk illegaal gehuurde auto. De naam van de 20-jarige stond namelijk niet op het huurcontract van de auto. De eigenaar van het verhuurbedrijf doet aangifte. Het weer. Vannacht in het noorden en oosten nog kans op een kleine bui. In de rest van het land blijft het overwegend droog vannacht. Morgen een droge dag met veel zon. In het noorden kan het dan mistig zijn.